Freddy van met het NOS-journaal. In Liberia is toch weer een ebola-slachtoffer gevallen. Begin mei werd het land ebola vrij verklaard, maar nu is er een jongen van 17 overleden die besmet was. Uit Guinea en Sierra Leone zijn de laatste weken 20 tot 30 nieuwe gevallen gemeld. Er wordt nog een laatste poging gedaan om een akkoord te bereiken tussen Griekenland en de geldschieters. De Griekse premier Tsipras zou een laatste voorstel van commissievoorzitter Juncker aan het bestuderen zijn. Minister van Financiën Varoufakis zei vanmiddag dat hij hoopt dat er alsnog een akkoord komt, maar dat Griekenland niet gaat betalen. Griekenland moet uiterlijk vandaag een lening van 1,6 miljard euro terugbetalen aan het IMF. Rabijn Berland mag worden uitgeleverd aan Israël. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De rabijn van 77 wordt verdacht van vier aanrandingen en het uitlokken van mishandeling. Het is aan de minister van Veiligheid en Justitie om over de uitlevering te beslissen. In Zuid-Soedan hebben regeringsmilitairen tijdens hun offensief sinds april vrouwen en meisjes ontvoerd, verkracht en vermoord. Ruim 100 ooggetuigen en overlevenden noemen zeker negen gevallen in een VN-rapport. Verder zijn er dorpen geplunderd en platgebrand. Zo'n 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Veerbootpersoneel voert opnieuw actie bij de haven van Calais. Tussen Calais en Dover varen helemaal geen veerboten. En door de lange files op de routes naar Calais is het ook moeilijk de treintunnel te bereiken. Werknemers van veerdienst My Ferry Link protesteren met de actie tegen de verkoop van de veerboten aan een Deens bedrijf. Zij denken dat dat ten koste zal gaan van de werkgelegenheid. En bij de crash van een Hercules-toestel op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 37 doden gevallen. De verwachting is dat dat aantal nog oploopt. Er waren 113 mensen aan boord. Het weer volop zon, 20 tot 28 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Vannacht 12 tot 17 graden. En morgen wordt het 27 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A20 Gouda richting Rotterdam staat voor bij het Kleinpolderplein 4 kilometer file. Op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 5 kilometer file.